Lot Lewin met het NOS Journaal. Zeker 68 patiënten van een ziekenhuis in Tilburg hebben complicaties gekregen... doordat zorg vanwege corona werd uitgesteld. Zeven patiënten zijn overleden, meldt Trouw. Het ziekenhuis noteerde de complicaties in patiëntendossiers... en spreekt van het topje van de ijsberg. In ongeveer de helft van de gevallen ging het om patiënten met kanker... maar er zaten ook mensen bij met hart- en vaatziekten. Het is volgens Trouw voor het eerst dat een ziekenhuis bekend maakt hoeveel patiënten schade opliepen door uitstel van zorg. Onder meer door de coronaregels is er deze winter bij het RIVM officieel nog geen enkel griepgeval geregistreerd. Bij steekproeven blijkt dat mensen die zich met griepklachten bij de huisarts melden een ander virus onder de leden hebben. Het RIVM zegt wel dat de cijfers vertekend zijn omdat mensen met griepverschijnselen nu sneller bij de GGD worden getest in plaats van bij de huisarts. Russische inlichtingendiensten en een Chinese spionagegroep hebben vorig jaar het netwerk van het Europese geneesmiddelenbureau EMA gehackt, meldt de Volkskrant. Het EMA maakte in december bekend doelwit te zijn geweest van een cyberaanval. Al snel bleek dat hackers documenten hadden ingezien over het vaccin van Pfizer. Volgens de Volkskrant waren de Russische hackers niet alleen geïnteresseerd in de werking van coronavaccins, maar ook in vaccinatiestrategieën van verschillende landen, mogelijk om het eigen vaccin te kunnen verkopen. En op Mars heeft het Amerikaanse robotwagentje Perseverance voor het eerst een ritje gemaakt. De Marsrover reed 6,5 meter en deed daar een half uur over. De rit was vooral bedoeld om te kijken of alles aan boord goed functioneert. Perseverance gaat op zoek naar Mars, naar sporen van water en primitief leven. En het weer, eerst nog wat vorst en lokale mistbank, later geregeld zon, vooral in het zuiden.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 Sneaking in school just to get by you. I'm obsessed with the scent on you. Coco Chanel on your neck, with your body in check. Loving all the time with you. But now you've just gone missing. You're airing all my wishes.